Mariel Hageman met het NOS Journal inlichtingendienst van kolonel Gaddafi gearresteerd. De Libische autoriteiten hebben zijn arrestatie bevestigd. De 63-jarige Abdullah al senoussi was een van de belangrijkste figuren binnen het Libische regime. Net als Gaddafi en zijn zoon Saif al-Islam is hij aangeklaagd bij het internationaal strafhof voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij zou afgelopen nacht op de luchthaven van de Mauritaanse hoofdstad zijn opgepakt. De Tweede Kamer wil een nieuwe hoorzitting met de commissie Deetman over misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Aanleiding is het bericht in NRC Handelsblad dat zeker één minderjarige jongen in de jaren 50 is gecastreerd na misbruik in een katholieke zorginstelling. De ingreep moest de homoseksuele gevoelens van de jongen onderdrukken. De Kamer wil van Deetman weten waarom in het eindrapport van zijn commissie niets over castratie wordt gezegd. Daarna volgt mogelijk een debat. De pleegfamilie van het slachtoffer had de zaak bij Deetman aangekaart. Volgens hen zijn er mogelijk meer jongens gecastreerd. De Nederlandse Bisschoppenconferentie zegt dat als het verhaal over de castratie waar is, er sprake is van een ernstige situatie die de bisschoppen sterk veroordelen en betreuren. De bisschoppen zeggen mee te willen werken aan een onderzoek. De man die wordt verdacht van brandstichting in een Sjiïtische moskee in Brussel wordt ook aangeklaagd voor terrorisme. Bij de brand van afgelopen maandag kwam de 46-jarige imam van de moskee om het leven door rookvergiftiging. Volgens persbureau Belga is de aanklacht verzwaard omdat de verdachte zijn daad pleegde uit religieuze motieven.